Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Max Verstappen heeft de Grand Prix van Mexico gewonnen. Mercedes-coureur Lewis Hamilton eindigde als vierde... en dat was voor de Brit genoeg om zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 binnen te halen. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo viel vlak voor het einde uit met een motorisch probleem. De verkiezingen in de deelstaat Hessen in Midden-Duitsland... hebben zwaar verlies opgeleverd voor de CDU en de SPD... die in landelijk verband samen regeren. De CDU blijft volgens een exit poll met 28 nog wel de grootste partij in de deelstaat. De SPD viel terug van 30 naar 20 procent. De grootste winst in Hessen was volgens de exit poll voor de Groenen en de rechtse AFD. In Tsjechië is de grootste militaire parade sinds het einde van de Koude Oorlog gehouden. Het gebeurde vanwege het ontstaan van Tsjechoslowakije 100 jaar geleden. Zo'n 4000 militairen deden mee aan het evenement in de hoofdstad Praag. Onder de deelnemers waren ook militairen uit andere NAVO-landen... zoals Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië en Slowakije. In Damascus is het Nationaal Museum van Syrië weer geopend voor publiek. Vanwege de burgeroorlog was het uit vrees voor plunderingen en vernielingen meer dan zes jaar gesloten. De regering haalde tijdens de oorlog meer dan 300.000 historische voorwerpen uit musea door het hele land en verborg ze op veilige plaatsen. Onder de tentoongestelde werken zijn muurschilderingen uit de Tweede Eeuw, beelden van Griekse goden en textiel uit de historische stad Palmyra. Die stad werd deels verwoest door de islamitische staat. Filip Koku is ontslagen als trainer van de Turkse topclub Fenerbahçe. Dat gebeurde nadat de club voor de vijfde keer had verloren in de competitie. Fenerbahçe staat na tien wedstrijden op de vijftiende plaats.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 Eh, deze dame die stuurde mij een, eh, een album op, een cd'tje. Um, en eh, ja, het wordt allemaal omschreven als Relaxation, Piano en Inspiring Me Songs... Het gaat me niet zo goed af vandaag. Maar goed, ehm, maakt niet uit. Barbara Graf. Ze heeft natuurlijk een website. En die website staat op de website van peacefulradio.info. Daar kan je het terecht. Daarna ehm, Brian Crane met eh, ins, eh, Impressions from Paris to Praag. Nou, dat gaat er ook allemaal aankomen. komen. En eh, deze uitzending ja, eh, hebben we ook eh, veel muziek van Terry Oldfield. Dat zijn zeg maar de oudjes die langskomen. En ehm, ja, in een bepaalde periode kreeg ik veel albums toegestuurd van Terry Oldfield. Dus dat komt nu weer aan bod. Ehm, broertje van Mike Oldfield, Tubbering Bells, zoals jullie wel weten. En ze treden wel eens samen op ook. En Mike Oldfield doet wel eens mee op de albums van Terry Oldfield. Oké, okay, um, ehm, veel luisterplezier. plezier. name is Jim Ottaway. I am an Australian electronic musician and composer. The song you are hearing is called Alpha Crucis from my latest album, Southern Cross. If you would like to know more about me and my music, I invite you to visit my website, jimottaway.com. Enjoy listening to Peaceful Radio. pianist John Fluker, thanking you for listening to my music here on Peaceful Radio. अथ मेधासूक्तम् ॐ मेधादेवी जुषमाणा न आगाद्विश्वाची भद्रासु मनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहत्त्वधेम विदथे सुवीरा त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो दधातु मेधां देवे सरस्वते मेधां मे अश्विनाबुभावा धत्तां पुष्करस्रजा या मेधा गन्धर्वेषु चयन्मनः दैवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधा सुरभिर्जुषता गुस्वाहा सामा अं मेधा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मा मेधा मयि मेधां मयि प्रजां मय्यग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्रैन्द्रियं दधातु मयि मेधां प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु ॐ शां तिश्चां तिश्चां तिः Karen Olson.